1 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen binnenkort ook in Nederland... bij de apotheek hulp vragen met een codewoord. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt een bericht van NRC daarover. Meer details worden vandaag bekendgemaakt. Net als in onder meer Frankrijk en Spanje wordt het codewoord masker 19, schrijft de krant. Als mensen bij de balie van de apotheek om zo'n masker vragen... is duidelijk dat ze hulp nodig hebben... en brengt de apotheker ze in contact met hulpverleners omdat veel mensen nu thuis zitten vanwege de coronamaatregelen... zijn hulpverleners bang dat er meer huiselijk geweld is. Harde cijfers daarover ontbreken nog. Webwinkelgigant Amazon profiteert flink van de coronacrisis. De omzet in het eerste kwartaal steeg ten opzichte van vorig jaar met ruim 26 tot meer dan 75 miljard dollar. Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen... wordt er in veel landen veel meer online besteld. Om aan de enorme vraag te voldoen... heeft Amazon 175.000 extra personeelsleden ingehuurd. Het bedrijf heeft ook geïnvesteerd in betere arbeidsomstandigheden... na kritiek van eigen medewerkers. Nederlandse webwinkels hebben tot nu toe geen last van de concurrentie van Amazon. Door de coronacrisis zetten ze 60 tot 70 procent meer om. China heeft meerdere verzoeken van de Wereldgezondheidsorganisatie om onderzoek te doen naar de oorsprong van het coronavirus geweigerd. Dat zegt de WHO-vertegenwoordiger in China tegen Sky News. In het interview zei hij twijfels te hebben bij het lage aantal besmettingen dat door de Chinese autoriteiten is gemeld. Australië riep vorige week op tot onafhankelijk onderzoek naar de virusuitbraak. China reageerde daar geërgerd op. Het weer, pittige buien met soms hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht in het binnenland wat droger, minimaal rond 8 graden. Overdag verspreid stevige buien, lokaal weer met hagel en onweer. En tussendoor wat zon bij een graad of 15.